Dankzij president Barzani riep de internationale gemeenschap zonder hoop. De diplomaten in Brussel slaagden er niet in om een gezamenlijk standpunt over wapenleveranties te bereiken, maar gaven landen die militair materieel willen leveren wel het groene licht. Met name Frankrijk, Italië en Tsjechië zijn voorstander van het bewapenen van de Koerden. De Canadese regering stelt een experimenteel vaccin tegen ebola ter beschikking aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om 800 tot 1000 doses van een vaccin dat wel op dieren, maar nog niet op mensen is getest. Gisteren gaf de WHO het groene licht voor het gebruik van medicijnen waarvan de testfase nog niet is afgerond. Tegen ebola is nog geen goedgekeurd middel. Wel zijn diverse landen en geneesmiddelenproducenten bezig met het ontwikkelen van vaccins. Canada heeft laten weten dat het zeker vier maanden nodig heeft om grotere hoeveelheden van het vaccin te maken. Het weer, in de kustprovincies af en toe een bui.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 Op haar negentiende debuteerde Bacall in To Have and Have Not, een verfilming van het boek van Ernest Hemingway. In de film schitterde ze naast Humphrey Bogart, met wie ze later in 1945 zou trouwen. Ze bleven tot zijn dood in 1957 bij elkaar. Pakal groeide met haar zwoele stem en sensuele uiterlijk uit... tot een van de grootste filmsterren van haar generatie. In 2010 kreeg ze de ere-Oscar voor haar hele carrière. Lauren Bacall was 89 jaar. Ecuador is getroffen door een aardbeving. Kracht was 5,1 op de schaal van Richter en het epicentrum lag niet ver van de hoofdstad Quito in het noorden van het land. Volgens de regering zijn er twee doden en acht gewonden. Er zijn geen berichten over grote schade, wel zijn er op een paar plaatsen wegen geblokkeerd door aardverschuivingen. Archeologen